Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Over een uurtje gaat het los op het tweede proeffestival. Gisteren was er op het terrein van Lowlands al een dance-event. Vandaag staan onder meer De Staat, Jet Rebel en Maan op het podium. 1500 festivalgangers die negatief getest zijn op corona mogen erbij zijn. Onze verslaggever Harro Brouwer is er al. Er wordt al druk gesoundcheckt. Ik denk alleen al van dit geluid dat heel veel festivalgangers heel erg blij zullen worden. Alleen de trein is nog leeg. Er lopen wat eh, crewleden rond en, eh, en ik sta er. Eh, vanaf 1 uur begint het popfestival en dan denk ik dat het feest hier echt los gaat barsten. Het is allemaal onderdeel van een onderzoek om te kijken hoe dit soort evenementen coronaproof georganiseerd kunnen worden. Straks praten Rutte en de jongen weer met deskundigen over de coronaregels. Dat doen ze in het katshuis. Het lijkt erop dat het demissionair kabinet graag wil versoepelen... maar een paar OMT-leden hebben al gezegd dat ze het daar te vroeg voor vinden... omdat het niet goed gaat met het aantal besmettingen. In Australië moeten in de buurt van Sydney een hoop mensen hun huis uit. Door veel regen en wind zijn er flinke overstromingen. Deze verslaggever staat tot aan zijn knieën in het water... in een wijk waar hulpdiensten nu checken welke huizen overstroomd zijn. De SES is hier at the moment they've started to door knock residents right along the street... checking which ones are inundated, which homes are most at risk. Het lijkt erop dat de problemen nog erger worden, want ook de komende dagen wordt er veel regen verwacht. Concerten die tijdens de eerste coronagolf uitgesteld werden... optredens die optimistisch toch gepland en weer afgelast werden... en ook nog nieuwe artiesten ertussen proppen. Het is een flinke puzzel voor poppodia en theaters... om alles weer in een programma te passen. Deze programmeurs maken overuren. Het hele volgend seizoen met alle verplaatste voorstellingen en het nieuwe aanbod wat er komt, zit echt een eh, nokkie vol. Dus eh, er kan echt niks meer bij. Een hele hoop opkomende artiesten die de afgelopen jaar uh, lawaai hebben gemaakt, die ook een plekje verdienen op het podium. Maar we hebben nog een hele rits shows van vorig jaar die verplaatst moeten worden. Ze hopen dat ze eind april of begin mei weer open mogen, bijvoorbeeld voor 30 concertgangers. Het weer, het is bewolkt, maar wel bijna overal droog. Vanmiddag af en toe wat zon. Het wordt ongeveer 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A10, de ring van Amsterdam bij Amsterdam-Geuzenveld. Daar zijn twee rijstroken dicht.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 gedaan. ik heb hier gewacht, Hey. Eh. Hoe zou het zijn? Smaakt het naar meer? Of twijfel ik weer? mijn ondergoed, mijn tandenborstel, luchtje en mijn lader Want ik slaap hier vast nog vaak with you through the darkest night. When I smile, I'll be thinking Zandvoort. Zandvoort. zoals ze met een ander, dan dans ik met je mee. Je zult zien dat ik verander en jou alweer vergeet. Voor elke fout die jij maakt, maak ik er twee. Ga maar dansen met een ander, dan dans ik met je mee.